Zijn ouders waren thuis toen de politie hun zoon kwam arresteren. Er worden meer aanhoudingen verwacht. De politie verwacht dat de jongen uit Warmenhuizen er niet vanaf komt... met een alternatieve straf bij halt, gelet op de ernst van de zaak. In een straat naast het Centraal Station van Antwerpen is een bouwsteiger ingestort. Daarbij is één dode gevallen en er zijn meerdere gewonden, waaronder zeker één zwaar gewonden, melden Belgische media. Hulpverleners zoeken in de ravage naar nog meer slachtoffers. Daarbij worden ook honden ingezet. Het station van Antwerpen is nog maar van één kant te bereiken. Alle andere ingangen zijn afgesloten om hulpverleners de ruimte te geven. De steiger stond er voor de bouw van een hotel. De Antwerpse politie kan nog niet zeggen waardoor de steiger instortte. André Rieu heeft drie jaar geleden ten onrechte een boete gekregen voor kinderarbeid. Dat is het oordeel van de Raad van State. In de zomer van 2015 gaf Rieu op het Vrijthof in Maastricht zeven concerten. Daarbij trad ook een aantal minderjarige panfluitspelers op. Van de inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie, kreeg Rieu een boete wegens kinderarbeid van ruim 116.000 euro. Rieu stapte naar de rechter en kreeg gelijk omdat hij niet hun werkgever was. Uiteindelijk geeft ook de Raad van State André Rieu dus gelijk. Er komt waarschijnlijk toch een replica van de Titanic op ware grootte. De Australische miljardair die in 2012 het plan lanceerde... heeft gezegd dat de bouw doorgaat. Er waren problemen met de Chinezen die het schip zouden bouwen... maar die zouden nu zijn opgelost.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 You're unbelievable. You're unbelievable. love you gave to the ballet. Knew that it was game when you looked at me. Pulling up your sleeve so I could see the roly blade. So you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you.